Hij werd ontslagen en jarenlang tegengewerkt omdat hij tegenover een weduwe weigerde te liegen. Hij mocht van Defensie niet zeggen dat de man door een ondeugelijke landmijn was omgekomen, maar deed dat toch. Defensie heeft spijt betuigd en hem dus anderhalf miljoen gegeven. Maar Spijkers wil nu dat zijn ontslag wordt teruggedraaid, zodat hij recht krijgt op wachtgeld en pensioen. In Washington gaan zo'n 230.000 ambtenaren van de federale overheid vandaag niet aan het werk. Na de sneeuwstorm van zaterdag zijn veel wegen nog nauwelijks begaanbaar. In Washington viel 60 centimeter sneeuw. Veel luchthavens in het oosten van Amerika zijn nog gesloten. Het voortgezet speciaal onderwijs moet werkscholen gaan vormen en baangaranties geven. Dat zegt staatssecretaris Dijksma van Onderwijs, die daartoe een wetsvoorstel indient. Ze denkt dat gehandicapten sneller een baan vinden als ze ervaring opdoen in de praktijk op een werkplek. Jongeren met een lichamelijke of verstandelijke handicap krijgen nu vaak meteen een uitkering als ze van school komen, zegt Dijksma. En daarna komen ze nooit meer aan het werk. Zangeres Sineke gaat voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival. Ze zong het nummer Ik ben verliefd, Shalali, net als de vier andere kandidaten. Toen de stemmen van de jury en het publiek staakten, moest Pierre Carter de knoop doorhakken. Na veel consternatie en lang aandringen koos hij voor Sineke... Eind mei worden in Noorwegen de halve finales gehouden. De Super Bowl is gewonnen door de New Orleans Saints. Het team was in de finale van het American Football met 31-17 te sterk voor de Indianapolis Colts, die door kenners als favoriet werden beschouwd. Het was de eerste keer dat New Orleans de Super Bowl won. Het team had ook nog nooit eerder de finale gehaald.